Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de aanslag op de Brusselse luchthaven Zaventem is één Nederlander licht gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn geen aanwijzingen voor nog meer Nederlandse gewonden. De aanslagen in de Belgische hoofdstad zijn opgeëist door IS. Dat gebeurde via een persbureau gelieerd aan de terreurorganisatie. Zeker 30 mensen kwamen om het leven, 10 op de luchthaven Zaventem en 20 bij het metrostation Maalbeek. Op Twitter gaat een foto rond van drie mogelijke daders op het vliegveld. De inwoners van Brussel hoeven inmiddels niet meer binnen te blijven. Ook het treinverkeer komt langzaam weer op gang. De Belgische regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Vanavond houdt koning Filip een toespraak op tv. De Tweede Kamer heeft kort stilgestaan bij de aanslagen in Brussel. Voorzitter Ariep sprak van verschrikkelijke gebeurtenissen. Ook premier Rutte voerde in de Kamer het woord. Hij zei dat Nederland en België meer dan een grens en een gewone vriendschap delen. Donderdag houdt de Tweede Kamer een debat over de aanslagen in Brussel. De Oekraïense pilote Nadja Savchenko is in Rusland veroordeeld tot 22 jaar cel. Gisteren werd ze door een rechtbank schuldig bevonden aan de moord op twee Russische journalisten. De gevechtspiloten zou twee jaar geleden opdracht hebben gegeven voor een mortieraanval in Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen de journalisten om het leven. De advocaat van Savchenko zegt dat zij de opdracht nooit kan hebben gegeven, omdat ze toen werd vastgehouden door pro-Russische rebellen. Internationaal is er veel kritiek op het proces tegen de piloten. Het wordt gezien als een showproces. Jumbo is het met de bonden alsnog eens geworden over een nieuwe CAO voor de 3000 medewerkers van de distributiecentra. Daardoor zijn stakingen van de baan. Vorige week haalde de directie van Jumbo een streep door een eerder gesloten akkoord. Vandaar, vanaf dat moment dreigden de bonden met lege winkelschappen tijdens de paasdagen. Door de nieuwe afspraken krijgen de werknemers een salarisverhoging van 1,75 procent. Het weer, vrij veel bewolking, maar ook af en toe wat zon, met name in het zuidwesten.